De test begon donderdagavond en zou de 48 uur duren, maar BP wil meer onderzoek doen. De maatschappij is vooral bezorgd over de toestand van de boorput onder de zeebodem. De afgelopen dagen is de druk op de kap toegenomen, maar het lek is nog altijd dicht. BP en de Amerikaanse overheid zullen na de test besluiten of ze het lek dicht laten of dat ze de kap weghalen om de olie op te vangen en via schepen af te voeren. Uiteindelijk moet er een nieuwe bron komen, waardoor er geen druk meer staat op het gedichte lek. Busmaatschappij Connection heeft in de Gooi- en Vechtstreek meer dan 30 bussen van de weg gehaald... omdat de katalysator oververhit kan raken. De afgelopen maand brak er om die reden al drie keer brand uit in een bus. Connection gaat nu bij alle bussen in de Gooi- en Vechtstreek de katalysator vervangen. In Albanië zijn bij een busongeluk zeker veertien mensen omgekomen. De bus raakte van de weg en viel in een ravijn. De Albanese autoriteiten vreesden dat het dodental nog zal oplopen. Er zijn twaalf gewonden, van wie, dus van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de bus zaten. De chauffeur raakte gewond door het ongeval en de politie heeft hem nog niet gesproken. De Haarlemse honkbalweek is gewonnen door het Nederlands elftal. Oranje won de zevende wedstrijd met 10-9 van Japan. De laatste wedstrijd van Oranje, morgen tegen Cuba, is niet meer van belang voor de eindstand. De voorsprong van de Nederlanders is te groot. Oranje won de Haarlemse honkbalweek twee keer eerder, in 2004 en 2006. Het weer, het is helder en droog.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 Dat vannacht plaatsvindt in eh, natuurlijk de Amsterdam Arena. Sensation White. En het eh, thema van dit jaar is Celebrate Life. En wat kan je allemaal nog verwachten op Sensation White? Straks vanaf half twee Swedish House Mafia. Vanaf eh, nu op dit moment is eh, Sonnery James en Ryan Marciano... Eh, die zijn inmiddels begonnen met draaien. Tot rond de klok van 1 uur. En dan begint de, de mix, de Sensation Mix, een uur lang non-stop. Na een uurtje. Ja, een half uurtje half uurtje ongeveer de mix. En dan is het tijd voor de Swedish House Mafia. En eh, vanaf rond de klok van 3 uur Joris voor en 2001. En vanaf half 5 als afsluiting voor de mainstage hebben we Chucky. Het wordt allemaal eh, gehost door de eh, MCG. En de Deluxe en de Nightlap uh, die, die draaien nog even door tot pak een beet 7 uur. DJ Mauso in de mix tot een 1 uur hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. En natuurlijk op Danceport FM. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Global House Vibes with DJ Naldo. listen to Dre. And when she seen Fee, man, you know she couldn't hate that ghetto P and that ghetto cash. My ghetto eyes on her ghetto ass. You probably wanna know what planet we on. Can't help if I see everything in neon. Schizophrenic, I know they think that we have lost it. My mom keep telling me that I should stop it see what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women high. I dip and dive, I skip and fly, I'm a different guy. When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me trip to flatline headaches, is it you if I driving in the SUV? ADD takes over me, cruise control, mains full power, so the dogs can play with no powder. wandeling over het strand, door de tuinen en het centrum van Zandvoort. Je luistert naar ZFM's Nightwalk, live op ZFM Zandvoort en Dance voor de Fam. En vannacht tot een 1 uur DJ Mauzo in de mix op de radio. Global House Vibes with DJ Malzo. Most back to -back beats. Nightwalk. volto era reso più lungo da alcune rughe verticali, profonde come cicatrici, scavate da insonni ostinate abituali. Un volto marrasato appeso sulla mia bocca e soffoco il mio grido. Ero come invasata e procedevo guidato dall'istinto. Mi succedeva L'amore sotto la luna come te venga vedi I love you Papa l'americano You did where I'm coming from, Where? You did where I'm coming from, baby. You did where I'm coming from, baby. You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? You dig where I'm coming from, baby? Where? zaterdagavond de wandeling over het strand... door de tuinen en het centrum van Zandvoort. Je luistert naar CFM's Nightwalk live op CFM Zandvoort en Dance voor de Vm.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 ZFM Zandvoort. strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Tot training zijn we bij je met een eh, speciale uitzending gewijd aan uh, wat vannacht eh, plaatsvindt in de Amsterdam Arena. DJ Mauzo tot een 1 uur in de mix met alleen maar lekkere dancemuziek. Global House Vibes with DJ Mauzo. Endless. Eh, thema voor eh, Sensation eh, White... wat op dit moment gehouden wordt tot aan 7 uur in de ochtend in de Amsterdam Arena. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Doe het rustig, doe het veilig, doe het voorzichtig. En ik kan je vertellen, volgende week Zaterdag weer een normale programmering wat betreft de Nightwalk... met eh, de bekende showblok nieuwsjes, de party update, de Nightwalk 10... en DJ Mouse's Global House Vibes. Ik zou zeggen, doe het rustig, doe het veilig, doe het voorzichtig. Graag tot over twee weken. Hoi. I can hear your thoughts Like footsteps in the dark The pain in your voice like to my heart ritme van ZFM.